Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VS heeft de bondgenoten in de anti-IS-coalitie, waaronder Nederland, opgeroepen voor een top. Na aanleiding is de dood van IS-leider Baghdadi. Op 14 november bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken in Washington... hoe de strijd tegen IS verder moet. De VS beschouwt IS als nagenoeg verslagen... en is bezig zich terug te trekken uit Noord-Syrië. Onder andere Frankrijk heeft daar veel kritiek op. Staatssecretaris Van Veldhoven wil dat het RIVM voor 1 december duidelijkheid geeft over een veilige norm voor giftige stoffen in de bodem uit de categorie PFAS. Afgelopen zomer werd er een erg strenge norm ingesteld. Daardoor zijn bouwprojecten stil komen te liggen. Het is de bedoeling dat de huidige norm wordt verruimd zonder dat het milieu of de volksgezondheid gevaar lopen. Er moeten strengere eisen komen aan de bouw van grote distributiecentra. Dat staat in een advies aan het kabinet dat de NRC heeft ingezien. De centra zouden alleen nog maar mogen worden gebouwd op bestaande bedrijventerreinen... en niet op grond die nu nog groen en onbebouwd is. Het aantal distributiecentra neemt de laatste jaren fors toe... net als hun formaat. Critici spreken van verdozing van het landschap. Radiopresentator Frits Pist is verkozen tot de belangrijkste radiomaker van de eeuw. Hij is de nummer 1 van de top 40 van beste radiomakers. Die is opgesteld vanwege het 100-jarig jubileum van de radio. Tweede werd Edwin Evers en Willem van Koten alias Joost en Draaier staat op de derde plaats. Frits Pits, die eigenlijk Frits Ritmeester heette... is volgens de jury een van de beste sfeermakers en verhalenvertellers op de radio. Hij maakte onder meer de avondspits en Tijd voor Twee... en sinds 2014 de taalstaat op NPO Radio 1. Het weer, plaatselijke mistbank, weinig wind. Minima in het binnenland lokaal rond het vriespunt. Aan zee een graad of 5. Overdag eerst vrij koud, wat zon en droog. Het wordt smiddags 10 tot 12 graden.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 En ik zal voor je zorgen, jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel van jou is het ritme van Zandvoort. show them off proudly. Thank you. is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug.